12 uur. Juri met het NOS-journaal. Premier Papandreou van Griekenland heeft zijn kabinet in spoedzitting bijeengeroepen. Zijn positie wankelt nu er steeds meer verzet komt tegen het voorstel om een referendum te houden over het Europese steunplan. Vandaag sprak minister Venizelos van Financiën zich uit tegen een referendum en ook in de PASOK-partij is steeds meer kritiek. Verschillende parlementariërs hebben al gezegd dat ze Papandreou niet zullen steunen als het tot een vertrouwensstemming komt. In de Franse badplaats Cannes komen de wereldleiders bijeen voor de top van de G20. President Obama is vanochtend gearriveerd. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy waren er gisteren al. Hoewel er meer dingen op de agenda staan, is de eurocrisis het belangrijkste gespreksonderwerp. Vannacht zeiden Merkel en Sarkozy voor het eerst openlijk dat de Grieken uit de euro kunnen stappen als ze dat willen. De EU en het IMF hebben besloten dat Griekenland pas na het referendum de toegezegde 8 miljard euro krijgt. In een van de operatiekamers van het Rijnstatenziekenhuis in Zevenaar zijn opnieuw vliegjes gevonden. De OK is onmiddellijk gesloten. De andere drie operatiekamers zijn wel vrij van vliegen en kunnen gewoon worden gebruikt. Vorige maand werden alle OK's gesloten vanwege de vliegjes die vermoedelijk door scheurtjes in de leidingen naar binnen waren gekomen. Het ziekenhuis liet daarom alle gaatjes en scheurtjes dichten en staat dan ook voor een raadsel hoe er toch weer vliegen naar binnen zijn gekomen. Syrische tanks hebben opnieuw burgers beschoten in de stad Homs. Gisteren beloofde president Assad nog dat het leger zich onmiddellijk zou terugtrekken uit Homs en andere steden na bemiddeling door de Arabische Liga. De oppositie, de VS en de Verenigde Naties reageerden meteen al sceptisch op die toezegging. Bij het tankvuur van vandaag zouden zeker twee doden zijn gevallen. Het weer overwegend bewolkt en in het westen kans op regen. Het is met gemiddeld 16 graden erg zacht. Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. E er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 2 kilometer. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos 5.